He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist, and a Baptist, and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Labal? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end. war. Er is eigenlijk niets veranderd sinds dit protestlied Universal Soldier uit de jaren 60 van Donovan. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond pleidooi voor Plek van Rachelle Eerhart. Tessa Stolze ondersteunt mensen bij hun weg terug naar werk. En klassiek zangeres Petra Weijers. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Paul Young samen met Zucchero in dit Senza Una Donna uit 1991. En daarvoor is Sinead O'Connor en Jealous. Ons eerste onderwerp vanavond. Rachelle Eerhart houdt een pleidooi voor plekgebonden leven. Ze is bij Herman de Bruin. Hallo. Michelle, welkom. Dankjewel. Pleidooi voor plek ja, dat klinkt als een plaats waar je moet zijn of waar ruimte voor gemaakt moet worden. Een pleidooi, dat klinkt eh, helemaal rechtbank-ideeën. Oh, zo. Ja. ja, dat waren mijn associaties hoor. Maar vertel wat het wel is. Nou, het is wel grappig, want toen ik ooit... Dat is namelijk ook de, naam van mijn eenmanszaak. Oké. En ehm, toen ik ooit in 2019 bij de KVK die ging registreren... dan zoeken ze zo op wat je wil om te kijken of het niet... Eh, al door iemand anders is uh, geoccupeerd. En toen was er geen enkel ander bedrijf wat begon met pleidooi. <laughs> Dat was, oh. dat was grappig. in die zin is het dus vrij uniek. Ja, en het is ook een beetje een gekke naam voor een, eh, voor een eh, bedrijf. Maar het is wel iets wat echt uit mijn tenen komt, ongeveer. En ik heb dat ooit bedacht. En het bestaat echt al een jaar of tien. Omdat ik echt gefascineerd ben geraakt door wat ik dan levende plekken noem. Ja. En dat is een plek waar je ik zie dat vaak op plekken zoals eh, de Buitenhof in Roon, Hoeve Biesland in Delft-Gouw, de voedseltuin hier bij ons in Rotterdam-West. Ehm, ik woon in Rotterdam, dus daarom zeg ik bij ons. En dat zijn dan plekken waar mensen samenkomen, maar waar de natuur ook de ruimte krijgt. Mhm. En waar vaak dieren zijn en waar vogeltjes fluiten en waar voedsel geteeld wordt en waar samen gekookt wordt. En waar ouderen en kinderen soort van als natuurlijk eh, met elkaar eh, nou ja, spelen of in gesprek komen. En daar hangt dan zo'n soort gevoel van vitaliteit. En dan denk ik, dat mis ik op zoveel andere plekken. Mhm. Dus ik ben eigenlijk met, dat, met die eenmanszaak, met dat initiatief, ben ik ehm, ja, de waarde van dat soort plekken gaan verkennen. En ook wat je er eigenlijk als mens voor moet doen om die vitaliteit ook in je eigen leven toe te laten. Dus ja, dus vandaar het pleidooi. Want eigenlijk is het een soort pleidooi bij mensen om meer plekgebonden te gaan leven. En dan heb je het ook over eh, het voedsel wat dan uit de buurt kan komen. We hoeven geen aardbeien uit Zuid-Afrika te halen. Nou ja, voedsel. Ik heb, ik heb dus best wel veel gedaan in eh, wat, ik dan het, eh, wat we dan het lokale voedselsysteem in deze regio noemen. Mhm. En voedsel is gewoon een hele goede ingang. Want het, men, het, het, verbindt boer en burger. Het verbindt mensen met hun land en hun landschap waar ze vandaan komen. Het verbindt mensen met elkaar. Omdat samen eten doen we allemaal. Of via liter doen we dat vaker. Dus voedsel is een hele goede ingang in dat, ja, lo lokaler leven, zoals ik het noem. Dan zit je in Rotterdam, zei je net al. Klopt, ja. Ehm, ja, dat is een grote stad. Eh, kunnen we nog wel voedsel krijgen uit de directe omgeving? Er zijn wel wat initiatieven, maar is dat voldoende of moet daar, zou daar meer bij moeten komen? Rotterdam is misschien wel de moeilijkste stad om dit te proberen, omdat het, het, landschap over het algemeen toch best wel vrij ver, ver weg is. Ja het geluk van deze, op deze plek in de, in de delta eh, een stad hebben, is dat we een heel rijk ommeland hebben. Mhm. En een heel divers ommeland. Dus we hebben de, de kleipolders, de zeekleipolders van eh, de Zuid-Hollandse eilanden. Maar we hebben ook het de veenweidegebied van de Alblasserwaard en de Krimpenerwaard en Midden-Delfland. En we hebben uh, Westland natuurlijk vlakbij. En we hebben dus heel veel tuinbouw. We hebben ook heel veel creatieve makers in de stad. Dus daar komt die creativiteit met die productie komt daar samen. En dat zorgt eigenlijk toen ik in mijn tijd bij rechtstreeks was het echt zo dat we een assortiment hadden waar gewoon waar je gewoon 80% van je boodschappen gewoon van dichtbij niet, kon halen. Niet zeg maar. Koffie en bananen, oké, weet je wat, ja, papier. Ja, Maar eh, ja. Maar dat, mensen zeggen altijd, ja, daar kan ik maar twee dingen kopen of zo. Of alleen aardappel of alleen aardbeien, oh, dat soort dingen. Maar er is veel meer te krijgen dus. Nou, en nu is het natuurlijk wel zo dat mensen natuurlijk wel ja, negatief gezegd heel erg verwend zijn door de supermarkt. Ja. Met, met, en aan de andere kant, ja, ook gewoon gemak, we zijn gemaksdieren bij wijze van spreken. Dus als je naar een supermarkt kan en je kan daar alles kopen, dat is dat makkelijk. Ja, maar er gaat ook iets verloren. Dat is eigenlijk mijn overtuiging. Ja, precies. nou zo'n boerderij moet je echt naartoe en kijken wat ze hebben. Maar boerderijwinkels hebben tegenwoordig ook een heel assortiment, toch? Exact, klopt ook. En we kunnen het dus ook, er zijn steeds slimmere, dat is ook maar, het voordeel van de technologische vooruitgang en ook met webshops en slimme logistieke systemen mhm. kan je natuurlijk ook steeds efficiënter naar de stad halen. Alleen het is nog steeds wel zo dat mensen er wel bewust voor moeten kiezen. Kunnen mensen daar wat vinden bij jou op de website of op de sociale media? Ja, nou, wel. ik of heb... moeten ze gaan zoeken naar de diverse ondernemingen? rotterdamsommelandpad.nl. Dan zien ze daar ook een overzicht met verkooppunten. En dan komen die, ja, ik wou net zeggen, die verkooppunten liggen daar natuurlijk ook vlak langs. Dus, dus, daar gaan we eh, allemaal langs gegaan. Ja, natuurlijk. Ja, logisch. Ja, dus ja, ik werk heel graag vanuit Pleidooi voor Plek, werk ik graag aan die bewustwording over de eigen plek. En daar hoort eh, de bewustwording over het eigen landschap, wat mij betreft, ook bij. En dan ja, neem ik mensen dus graag mee naar die plekken die ik zelf heb leren kennen en heel waardevol vind. Rachel Erert, dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal eh, te werk stelt. On passe sa vie à mettre des manteaux, un peu trop grands ou trop petits, jamais très beaux. Et l'on s'enroule dedans en boule, ça nous rassure. On passe notre temps à chercher le nouveau, le différent, le dernier cri plus ou moins chaud. Et l'on se cache derrière ce masque, rien qu'une parure. les saisons. On sait y faire, on se camoufle toujours en fonction. Plutôt les larmes ou bien les charmes, comme tu préfères. een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl Try van Aha en You Tell Me heette het. En daarvoor Barbara Pravi en Personne d'autre que moi. Zometeen ondersteuning voor mensen bij hun weg terug naar werk. Dat na Keith Carradine en I'm Easy. It's not my way to love you just when no one's looking. It's not my way to take your hand if I'm not sure. It's not my way to let you see what's going on inside of me. When it's love you won't be needing, you're not free. Please stop pulling at my sleeve if you're just playing. If you won't take the things you make me wanna give. I never cared too much for games, and this one's driving me insane. You're not half as free to wander as you claim. But I'm easy, yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game as though that's how it ought to be. Cause I'm easy. Don't lead me on if there's nowhere for you take me. If loving you would have to be a sometime thing, I can't put bars on my insides. My love is something I can't hide. It still hurts when I recall the times I've tried. But I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight because I'm easy. Don't do me favors, let me watch you from a distance. Cause when you're near, I find it hard to keep my head. When your eyes throw light at mine, it's enough to change my mind. Make me leave my cautious words and ways behind. That's why I'm easy. Yeah, I'm easy. Say you want me, I'll come running without taking time to think because I'm easy. Yeah, I'm easy. Take my hand and pull me down. I won't put up any fight Cause I'm easy. Yeah, I'm easy. Give the word, I'll play your game So that's how it ought to be. Cause I'm easy. Muziek uit 1975 van liedjesmaker en acteur Keith Carradine. I'm easy was dat. Ons volgende onderwerp. Tessa Stolze wil mensen ondersteunen die, net als zijzelf, tegenslag hebben ervaren bij hun weg terug naar werk. Ze is bij Terra Cox. Welkom Tessa. Dankjewel. Ik heb begrepen dat dit eh, niet alleen door studie, maar ook door je eigen ervaringen jouw expertise is geworden. Hoe is dat zo gekomen? Ja, dat klopt. Ik, eh, ik ben zelf ook ooit gereïntegreerd eh, terug naar werk. Ik ben tien jaar geleden heb ik chronische pijn gekregen bij het zitten. Nou, daarvoor had ik een beroep als communicatieadviseur. Dus je kan je voorstellen dat ik vier keer per week achter een bureau zat, eigenlijk gewoon acht uur per lang. Nou, dat kon niet meer. En toen heb ik eigenlijk een jarenlang proces doorlopen van ja, jeetje, ik kan dit nu niet meer, wat moet ik dan? Eh, in eerste instantie lig je zelf nog wel redelijk in de kreukels eh, door de pijn en eigenlijk alle behandelingen die ik toen probeerde. Maar op een gegeven moment wil je toch wel weer van betekenis zijn in de wereld. En ik wilde iets doen waar nog steeds mijn kwaliteiten eh, tot hun recht zouden komen. Dus toen, toen ben ik gaan kijken van ja, wat kan ik doen? En eigenlijk op dat moment, dat is denk ik een jaar of vijf geleden, ben ik iets gaan doen wat toen de tijd nog heel erg bij mijn lichamelijke capaciteiten hoorde. En dat was iets als Pilatesdocent. Nou, dat was totaal anders dan natuurlijk dan wat ik deed als communicatieadviseur. Dus daar heb ik me echt voor om moeten scholen. Maar ja, ik kon niet meer zitten. Dus ik had zoiets van: ik moet een actief beroep eh, gaan beoefenen. En ehm, pilatus was iets wat mij tot dan toe heel erg had geholpen in het omgaan met mijn pijn. Dat was iets waardoor ik me wel prettiger in mijn lichaam voelde. Dus ik had zoiets van: ja, daar wil ik mensen heel graag bij helpen. Nou, gelukkig is mijn lichamelijke situatie nu wat beter, doordat ik er ook wat beter mee omga en niet meer zo gigantisch over mijn grenzen heen ga, zoals ik deed. Eh, en kan ik nu ook wat meer zitten en heb ik nu ook een, uh, eigenlijk een aanvullende dienst als coach eh, daarbij ontwikkeld, waarbij ik zeker ook mijn eigen ervaringen met reintegratie meeneem. Hoe verklaar je dat nou? Is het combinatie werk-privé? Is het werk dat te weinig zingeving geeft? Hoe verklaar je dat, die toename? Nou, ik denk dat wat jij noemt over de werk-privé-balans, dat dat een hele grote factor is. Natuurlijk is het voor iedereen weer, weer anders wat doorslaggevend is. Maar ja, wat ik al zei, in de huidige maatschappij is de druk toch echt zo hoog. En als ik voor mezelf spreek, ik wil een goede partner zijn, ik wil een goede moeder zijn, ik wil een goede werknemer zijn. Hè, of mijn onderneming op een juiste manier vormgeven. En al die punten die staan ontzettend onder druk. Eh, en daarmee vergeten we vaak onszelf. En daar gaat het dan mis. Ik wil toch wel even weten hoe je dat nou aanpakt. Stel voor, ik kom bij jou, een willekeurig ja. iemand komt bij jou of wordt aangemeld door de werkgever. dus dat gebeurt ook. Eh, wat zijn dan zo de stappen die in zo'n traject elkaar opvolgen? Ja, nou, er zijn eigenlijk eh, verschillende fases eh, waar iemand in kan zitten. je kunt bijvoorbeeld ehm, echt op een punt zitten dat je heel erg thuis zit. Dat je echt ook even niet meer weet hoe je buiten de deur kunt komen. dus sommige stappen zijn nog maar heel klein. Dat ik mensen begeleid in: oké, hoe kun je bijvoorbeeld weer een wekelijkse sportactiviteit oppakken? Of hoe kun je voorzichtig naar vrijwilligerswerk begeven? het hoeft echt niet altijd zo te zijn dat ik iemand per se in een volgende functie moet plaatsen. Maar dat is vaak eh, wordt dat ook alweer aangedragen van oké, ik, eh, ik ben uitgevallen, maar ik zou toch weer graag in een nieuwe functie willen instromen. Nou, dan gaan we kijken naar wat is er passend werk mijn stijl van coaching is dat iedereen toch echt altijd nog een andere keuze kan maken als je maar wil en genoeg oefent. Want het is nooit een makkelijke weg natuurlijk. Je zult nieuw gedrag aan moeten leren. En dat is toch de plek van moeite. Dus je zal echt je best moeten doen en je zal moeten oefenen. Eh, maar dan nog kan je morgen nog steeds iets anders doen. En eh, als je bij jou in dat traject geweest bent, welke eigenschappen heb je dan daarbij versterkt? Ja, waar het heel vaak om gaat, is bijvoorbeeld grenzen aangeven. Ik denk dat eigenlijk in ieder traject wat ik doe, dat eh, grenzen een belangrijke factor is. Of eh, communicatie. Hè, hoe communiceer je naar je collega of je, of je leidinggevende? Misschien ook meer zelfvertrouwen krijgen. Speelt dat ook ja, dat een rol? Dat kan een gevolg zijn. Kijk, zelfvertrouwen is voor iedereen natuurlijk weer anders. En kan voor iedereen weer anders opgebouwd zijn. Dus dat is eigenlijk een soort resultaat. En hoe we daar naartoe werken, dat, eh, ja, voor iedereen is daar weer iets anders voor nodig ja. Nou, ik ben benieuwd eh, hoe je verder gaat in dit werk. Eh, in het algemeen, eh, als mensen jou nou willen benaderen, gewoon om eens informatie daarover te vragen, waar kunnen ze terecht? Ja, dat is mindfulmotion.nl. En dat kun je dus als particulier doen, maar ook als werkgever bijvoorbeeld. Mooi. En tot slot, zijn er veel mensen die weer terugkeren naar hetzelfde werk? Of is het meestal dat ze heel iets anders gaan doen? Nou, dat ze toch iets heel anders gaan doen, dat gebeurt echt best wel vaak. Eh, want tijdens de coaching komen we er dan achter van ja, je zit hier al tien jaar op dit, maar maakt dit je nou blij? Is dit hetgene waar jouw hart echt van in de fik gaat? En toch is heel vaak het antwoord nee. En dan ligt bijvoorbeeld een burn-out op de loer. Als je iets doet wat toch niet helemaal bij je past, ja, dan zit je in de problemenzone.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 En daarvoor Ramse Shaffi en zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Zometeen klassiek zangeres Petra Weijers na Don McLean. And I love you so. people ask me how, how I've lived till now. I tell them I don't know. I guess they understand how lonely life has been. But life began again the day you took my hand. And yes, I know how lonely life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. but I don't let these your thoughts are just for me. You set my spirit free. I'm happy that you do. The book of life is brief, and once a page is read, all but love my belief. And yes, I know how loveless life can be. The shadows follow me, and the night won't set me free. Gevoeligheid kent geen tijd met Dom McLean en I Love You So. En wij gaan naar ons volgende onderwerp. Petra Weijers is een gepassioneerd zangeres van het klassieke repertoire. Van zingen krijg je energie, zegt ze. En dat merkt ze ook aan haar leerlingen. Herman de Bruin praat met haar. Petra, welkom. Dankjewel. Uh, je gaat nu even niet zingen, denk ik? Nee, nee gaan we niet doen. Nee, maar je zingt wel heel veel en heel vaak. En <laughs> ook met en voor andere mensen. Klopt. Vooral met, mensen samen. Met, ja, Want je hebt een koorschool. Ik heb een koorschool in Delft. En wat is precies een koorschool? Daar leer je zingen? Je leert te zingen. Je leert er goed zingen. Je leert je stem goed gebruiken. Je leert natuurlijk allerlei repertoire. En we bieden ook cursussen aan. We leren bijvoorbeeld de kinderen ook eh, van blad zingen, noten lezen. Oké. Dus eh, ja, dus het is heel breed. In die zin is het leren op alle vlakken over zingen. En zijn er dan kinderen die later naar een conservatorium gaan omdat ze noten kunnen lezen? Dat Soms wel, eh, ja. Ja, dat gebeurt zeker. Wel. Ja, dat gebeurt zeker. een kroon op het werk misschien wel. Absoluut. Ja, ja. Altijd al eh, gezongen van jongs af aan? Vanaf mijn veertiende. Ik ben begonnen met pianoles. En toen op een goed ogenblik ben ik op koren gaan zingen. En ehm, nog steeds als hobby. Mhm. En op een goed moment kreeg ik zangles ook nog steeds als hobby. Maar mijn zanglerares zei op een goed ogenblik wel van... joh, waarom zou jij niet naar het conservatorium gaan? Nou ja, dat heb ik uiteindelijk gedaan. En eh, zodoende ben ik eh, afgestudeerd klassiek zang. Dus het was niet eens echt vanuit jongs af aan dat ik dat altijd gewild heb. Maar het kwam via via toch wel steeds meer naar boven dat ik het heel erg leuk vond. Ja, ja ook leuk vond. Maar ook als mensen stimuleren, dan denk je, hé. Hey, ja, ik vind het lesgeven ook echt het leukste om te doen. Ja, ja, ja, Nou ja, en als je dan zelf goed kan zingen, dat is ook wel een voordeel natuurlijk. Absoluut, ja. Dan weet je ook waar je het over hebt, ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ehm, ja, grote koorschool in Delft. Eh, maar zing je dan zelf ook nog wel eens op een andere plek eh, solo of zo? Of opera, denk ik dan even aan. Ja, nou niet per se. Ik heb me niet zozeer in het operavak nee, gegeven. Dat is niet, wel, nee, maar dat is eh, weer een andere tak van sport. Tak van sport, ja. Ik heb heel veel gezongen voorheen, ook als solist. Maar op een goed ogenblik werd het met de koorschool echt gewoon te druk. En schoot mijn eigen zingen erbij in. Dus dat staat al jaren op een laag pitje. Ik zing natuurlijk wel, maar niet als solist bij concerten. Nee, nee, je verhuurt jezelf niet voor dat soort zaken. Nee, niet meer. Ik heb dat wel veel gedaan, maar niet meer. Ja. En die koorschool, die, die breidt zich steeds nog uit. Dus. Klopt, ja, ja. Maar ik begrijp wel dat je ook eh, eh, zo eh, tegen de kerst misschien toch wel een aantal keren mee gaat zingen? Of? Nou, we organiseren zelf dingen vanuit de koorschool. Ik zag staan houdenpel Schipluiden. Dat weten ze in Delft heel goed te vinden, denk ik. Dat klopt, maar dat is inmiddels al even gestopt. Ik heb daar een inloopkoor gehad, maar dat werd ook eigenlijk een beetje te druk. Dus we mhm. zijn daar goed ogenblik wel mee gestopt. Ja. je moet soms keuzes maken. Ja, dat is waar, ja. we organiseren ook veel eh, workshops met eh, huren we mensen voor in. En ja, dan moet je gewoon op een gegeven moment je agenda loopt vol en dan moeten er eh, keuzes gemaakt worden. Ja, en die koorschool is dan toch één ding dat je voort wil zetten. Ja, ik vier zelfs volgend jaar mijn jubileum. Ik eh, bestaat tien jaar. Tien jaar? Ja, en dat wordt groots gevierd volgend jaar juli. ja. En eh, kunnen mensen als ze buiten lopen bij het gebouw wat horen van jullie koorschool? Waar is nou, het met eigenlijk niet. Mijn leslocaties in de Schuilkerk op het Bagijnhof. Ja. Die huur ik om te zingen. En ja, die ligt iets wat naar achter. Althans, niet echt naar achteren, maar nou, het is, niet voor, niet, het is niet voor, niets de Schuilkerk. Nee, klopt. Hij zit wat achter de gevelrij van de huizen dus. Klopt. En als we daar zingen, ja, daar heeft eigenlijk niemand last van. Dus dat merk je niet. Tenzij we de voordeur openzetten, dan hoor je het wel. <laughs> Ja, ja een prachtige plek. Het is een hele mooie plek met een fantastische akoestiek. oh, dat is ook belangrijk. Ja, je kunt je gang gaan, je hebt de ruimte. Dus het is echt heel fijn om te zitten. En doe je dat dan alleen s'avonds, ook overdag? Eh, voor de kinderen zijn de koorklassen smiddags. Dus vanaf kwart voor vier op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag eh, huppelen de kinderen naar binnen. En ehm, op donderdagavond is er een volwassen koor, en repetitie. En als we workshops en eh, andere dingen organiseren, is dat wel vaak in het weekend, op zaterdag en zondag. Ja, ja. En, kinderen welke leeftijd hebben we het dan Vanaf vier jaar. Vanaf vier jaar? Ja. ja. En dan eh, groeien ze door. En als ze de baard in hun keel hebben, de jongens met name? Dan zingen we nog steeds voorzichtig door. Oké. Ja, we stoppen niet. We zingen voorzichtig gewoon door met ze. Maar ja, een concert geven is dan een beetje lastig. Dat doen we dan even nee, nee. met ze. En zijn het dan talenten die eruit voortkomen? Kan het is je een beetje wisselend. Er ja, zijn kinderen niet iedereen natuurlijk. Maar... Ja, kinderen die, eh, waarvan je echt denkt van ja, die, die zijn zo muzikaal en die zie je zo intens genieten van het zingen. Die pakken het allemaal heel snel op. En anderen zijn weer iets minder getalenteerd. Maar zolang ze er plezier in hebben, is iedereen welkom. Ja. Mensen die meer willen weten over die koorschool... of zeggen, nou, mijn kind zingt wel aardig... Eh, die kan terecht bij Die kan terecht op de website koorschooldelft.nl. En daar kan je vinden wat er allemaal nog meer is. Bij Petra Weijers van de Koorschool in Delft. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met alles wat je gaat doen met zingen. Want dat is toch je passie. shouldn't let go. Dit is De Late Avond. Wonder if I should tell you not to wait. I ride late haze while men take a turn of finding out more. so many times, longing for the break of dawn. As the morning would call. my courage waking up, we're finding out more, we're finding more ways. And if you need it all, we try to operate. show me the light. What got me to the other road where the cold never stays. Wild men take it all. If you like to go far, run fast. But if you chase love, don't pass. The chance is never built to unlist you better run chase and fight it out more and finding more ways. And if you need it all, we'll try to operate. If you like to go far, run fast. But if you chase love, but don't pass, chances never build to her last. I better run and chase, and I will find more. We're finding more ways, and if I need it all, we'll try to walk we will find more. We're finding more ways. And if I need it all, we'll try to operate. Wat een mooie plaat vind ik dat. Haven met het symfonisch orkest erachter in Finding Out More. En daarvoor Randy Crawford en Merry Go Round. En dat was de late avond van donderdag 12 maart. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Martien McCutcheon blijft nog even bij Fijne nacht.